Daarmee komt de terugbetaling van 1,3 miljard euro aan Nederland en 2,5 miljard euro aan Groot-Brittannië in gevaar parlement stemde vorige week in met de terugbetaling. Nu Grimson niet tekent, komt er een referendum over. Onder de bevolking is veel weerstand tegen de terugbetaling. Een kwart van de stemgerechtigden heeft een petitie getekend. Minister Bos is zeer teleurgesteld over de gang van zaken. Hij verwacht een toelichting van de IJslandse regering. Nederland houdt vast aan de verplichting van IJsland om het geld terug te betalen. Het uitblijven van een oplossing is onaanvaardbaar, zegt Bos. Voormalig omroepster, tv-presentator en NOS-journaallezer Loes Haasdijk is overleden. Haasdijk presenteerde in de jaren 70 twee jaar het journaal. Maar ze was vooral bekend als panellid van het tv-programma Babylonië van de AVRO. Na haar carrière bij de televisie opende Haasdijk een chique damesmodezaak in Alkmaar. Loes Haasdijk is 71 jaar geworden. De politie publiceert vanavond een opsporingslijst van meest gezochte criminelen. In eerste instantie gaat het om acht criminelen die worden verdacht van misdaden waarop minstens acht jaar cel staat. Het KOPD maakt dat bekend op een nieuwjaarsbijeenkomst. verder zet de politie acht nieuwe helikopters in om overvallen vanuit de lucht te filmen. Vorig jaar waren in Nederland 2840 overvallen, 400 meer dan het jaar daarvoor. Op veel plaatsen in Nederland raakt het strooizout op.